Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pakbond FNV Bondgenoten hebben het pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakcentrales verworpen. 96% van de leden die hun stem uitbrachten heeft het akkoord afgewezen. De opkomst was 23%. Voorzitter Henk van der Kolk noemt de opkomst goed, zeker omdat het referendum in de vakantieperiode viel. Hij ziet de uitkomst als een steun in de rug. Het bestuur had het akkoord met een negatief advies aan de leden voorgelegd omdat het te weinig zekerheid zou bieden. Minister Kamp zegt dat hij het oordeel van de FNV als geheel afwacht. Het FNV-bestuur heeft met het akkoord ingestemd en volgende maand geeft de FNV-federatieraad een definitief oordeel. De Libische minister van Binnenlandse Zaken is met negen familieleden aangekomen in Cairo. Hij zegt dat hij als toerist in Egypte is, maar er gaan geruchten dat hij de Libische leider Gaddafi de rug heeft toegekeerd. Sinds in februari de opstand tegen het regime begon hebben al meer ministers en ook ambassadeurs laten weten dat ze Gaddafi niet langer steunen. Bij het Indisch monument in Den Haag is de capitulatie van Japan herdacht. Met die capitulatie kwam 66 jaar geleden een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Tijdens de plechtigheid werden alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. Publicist Theodor Holman hield een voordracht. Zijn ouders zaten tijdens de oorlog in een Japans concentratiekamp. Net als zo'n 140.000 andere Nederlanders. Zo'n 25.000 van hen overleefden dat niet. Het weer, veel zon, maar in het oosten kans op een buit. wordt 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend veel bewolking, maar smiddags meer zon. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB.